Kees Groot met het NOS-journaal. Alom is geschokt. Wilders schieten woorden tekort. Dille heeft zelf een eind aan haar leven gemaakt, bevestigt haar familie. Gisteren plaatste ze nog een filmpje op Facebook... waarin ze zei dat ze vorig jaar was verkracht door een groep moslims... die wilde dat ze haar mond zou houden in de gemeenteraad. Een ander raadzit, ex-PVV'er eh, ex Arnoud van Doren, zou achter de actie zitten... Die ontkent en noemt de dood van Dille een trieste zaak. Volgens de politie was er regelmatig contact met haar, maar wilde ze geen aangifte doen. Vodafone heeft last van een landelijke storing. De provider meldt dat klanten problemen kunnen hebben met bellen, sms'en en mobiel internetten. Het gaat om een storing op alle netwerken, 2G, 3G en 4G. Het is nog niet bekend wat de oorzaak van de storing is en hoe lang die gaat duren. In Arnhem zijn een man en een vrouw van 21 aangehouden... in verband met de zware mishandeling van twee medewerkers van een zwembad. De beheerder en de badmeester van openluchtbad Klarenbeek... werden anderhalve week geleden mishandeld... toen ze bezoekers vroegen het bad te verlaten... omdat het bijna sluitingstijd was. Burgemeester Marcouch van Arnhem reageerde furieus op het incident. Bij de arrestatie nam de politie ook waardevolle spullen van de verdachte in beslag... als mogelijk voorschot op een schadevergoeding voor de slachtoffers. Toneel- en filmacteur Cor van Rijn is overleden. Hij was te zien in tientallen tv-uitzendingen zoals de jeugdserie De Zeven Sprong, en in speelfilms als Rooie Sien en Een Stille Liefde. Cor van Rijn was 89. Zwemster Sharon van Rouwendaal heeft na winst op de 5 kilometer ook de titel op de 10 kilometer gepakt bij de EK Open Water Zwemmen. In Lochlemont bij Glasgow kwam ze solo over de finish. Esme Vermeulen werd derde. Het weer, buien met onweer en plaatselijk veel regen. Er is ook kans op hagel en het KNMI waarschuwt voor, voor vanavond voor zware windstoten. Het KNMI heeft code oranje afgegeven voor het westen van het land.